Dit is Doral meegens met het NOS-journaal. Australië zal heen visum weigeren. Wilders wil daar lezingen houden, maar omdat de beslissing over zijn reispapier op zich liet wachten, besloot hij gisteren zijn reis uit te stellen. Minister Bowen noemt Wilders een provocateur, die bij een weigering extra aandacht zou krijgen voor zijn radicale opvatting. Die kans geef ik hem niet, zei Bowen. Het aantal doden na een aanvaring tussen twee passagiersschepen bij Hongkong is opgelopen tot 36. Tientallen mensen raakten gewond. Een van de schepen zonk, waardoor tientallen opvarenden verdronken. Het andere schip vervoerde zo'n 100 mensen, van wie enkele licht gewond raakten. Dit schip kon op eigen kracht terug naar de haven. Volgens de eerste uitslagen van parlementsverkiezingen in Georgië heeft oppositiepartij Georgische Droom een grote overwinning behaald. Na het tellen van 10% van de stemmen heeft de partij landelijk een meerderheid van 57% partij van president Saakashvili blijft steken op 38 Toch kan Saakashvili de meerderheid nog behouden. De politie op Sint Maarten heeft opnieuw een verdachte gearresteerd voor de moord op een Amerikaans echtpaar. Het is een jongen van 17. Eerder werd al een man van 28 aangehouden. De man en vrouw uit de staat South Carolina werden anderhalve week geleden doodgevonden in hun huis op Sint Maarten. De vijftigers waren beide doodgestoken. Internetbedrijf Google is voor het eerst meer waard dan Microsoft. De waarde van Google steeg op de beurs in New York naar 193 miljard euro. Na Apple is Google nu het waardevolste technologiebedrijf op Wall Street. De nummers 2 en 3 blijven in marktwaarde ver achter bij Apple, dat in zijn eentje meer kost dan Google en Microsoft samen. In een kassencomplex in Blijswijk heeft een grote uitslaande brand gewoed. Niemand raakte gewond. De brand ontstond toen een groot afdekdoek in de kas vlam vatte. En in Winschoten zijn twee leegstaande panden in de as gelegd. De panden waren vrijdag nog uit voorzorg dichtgetimmerd. Juist omdat er de afgelopen weken veel branden zijn geweest. Sinds de zomervakantie staat de teller in Winschoten op 16 branden. Het weer vooral in het oosten bewolkt met af en toe wat regen. Vanuit het westen is er in de loop van de dag meer zon. Wel vallen er nog wat buien het wordt vanmiddag een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.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 Bored and despair, I want to go. Read my books, read my dreams, read my poems. Yet it seems all amount to what I want. I will go. Oh, draw the words from my lips. Put me on a ship, I will go.